Heel erg lang werd slavernij als niet zo'n belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis eh, gezien. En dat is de afgelopen jaren echt omgeslagen. En ik denk dat elk grote bedrijf met wortels in de 18e eeuw zichzelf die vraag kan stellen. Wat, wat, wat eh, zit, daar, zit daar dan een connectie met slavernij? De ABN AMRO heeft vandaag naar aanleiding van dat onderzoek excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Tegen de verdachte van de Drentse kofferbakmoord heeft het OM 18 jaar gevangenisstraf geëist. Vijf jaar geleden werd een man uit Klazinaveen doodgevonden in de kofferbak van zijn auto. Hij was met veel geweld om het leven gebracht. De auto lag half in een kanaal. De verdachte, man uit Emmen, ontkent, maar volgens het OM is er voldoende bewijs. De man die vastzit voor de dubbele moord in de eh, McDonald's in Zwolle blijft 90 dagen langer vastzitten, heeft de rechter bepaald. Hij blijft ook in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De man van 32 wordt ervan verdacht dat hij rond etenstijd twee mannen doodschoot in het volle restaurant. Met een nieuwe wervingscampagne hoopt de politie agenten met diverse achtergronden aan te trekken. Want met de diversiteit gaat het dan wel iets beter. Het is nog niet genoeg. Dat ziet ook deze agent die al 19 jaar bij de politie in Noord-Brabant werkt. Ik ben wel van mening dat we op de goede weg zitten. Eh, en er is echt wel veel werk eh, te verzetten nog. En dat is ook omdat die samenleving daarom vraagt. En volgens mij, eh, als die behoefte er ligt bij de samenleving... dan moeten we ook alle zeilen aan dek zetten. En dus zijn er posters en spotjes om mensen... die mensen uit allerlei buurten en met allerlei achtergronden moeten aanspreken. Deze agent hoopt dat de campagne werkt. Hij merkt zelf op de werkvloer dat er dingen aan het veranderen zijn... als het gaat om racisme en de sfeer. Doordat we in staat zijn om met elkaar daarover in gesprek te gaan... en af en toe ook een keer gevoelige onderwerpen eh, aan te halen... en het echt bij, feiten te benoemen... maakt in ieder geval dat we steeds meer het besef hebben... Eh, wat bepaalde acties of bepaalde handelingen... of bepaalde eh, woorden die gezegd worden of zinnen doen met een ander. En, en dat ervaar ik zelf wel. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking in het zuidoosten. Ook kans op een bui. Morgen wolken, zon, ook kans op wat regen. En dan maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is in onze regio bijna voorbij. Nog 5 minuten oponthoud op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij afrit Haarlem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file. Ook nog een kleine 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn.